De hulpverleners zijn arbeidsongeschikt verklaard na de 11 september aanslagen. Maar volgens de openbare aanklager mankeerden ze niets. Op Facebookpagina's van de verdachten is bijvoorbeeld te zien dat ze inmiddels ander werk doen. De Syrische Nationale Coalitie heeft een stemming over deelname aan de vredesconferentie in Genève uitgesteld. De beweging, die door het Westen wordt gezien als de belangrijkste Syrische oppositiegroep, is te verdeeld. De coalitieleden zijn het onder meer oneens over de voorwaarden waaronder het regime van president Assad meedoet aan de top. Ook heeft een deel van de groep de steun aan de leider ingetrokken. De coalitie wil nu volgende week stemmen over deelname aan de vredestop in Genève, die op 22 januari wordt gehouden. In Dordrecht zijn de afgelopen avond tegenover het stadhuis schoten gelost. Niemand is gewond geraakt. Ook is niemand gearresteerd. Volgens de politie loste een man op een fiets rond 9 uur een aantal schoten in de lucht. Getuigen zagen het gebeuren. De man fietste door zonder om te kijken. Op het moment van de schietpartij was er in het stadhuis een nieuwjaarsreceptie. De aanwezigen hebben niets gemerkt van het incident en hoorden er pas achteraf iets van. Het winterweer in delen van de Verenigde Staten is inmiddels zo extreem... dat een ontsnapte gevangene in de staat Kentucky terug is gevlucht naar de gevangenis. De 42-jarige man ontsnapte uit een gevangenis in Lexington. Een dag later liep hij een motel binnen en vroeg hij de receptie om de politie te bellen. De temperatuur van min 30 graden was hem te veel geworden. Het weer, vannacht trekt de regen over het land. De temperatuur zakt tot een graad of 7. Overdag is het droog en breekt de zon af en toe door.